beat the drum slowly, the they play the fight slowly, the day sound the death march as they lowered you down. Did the band play the last pulse and chorus, and the pipes play the flowers? sweetheart behind. In some faithful heart is your memory enshrined. Although you died back in 1916, in that faithful heart are you forever 19? Or are you stranger without even? forever behind a glass frame and an old photograph torn and weather stained, faded to yellow and a brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the five slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? the band played a last Boston chorus, and the pipes played applause of the forest. When the sun shines down on these green fields of France, there's a warm summer breeze that makes the red poppies dance and look how the sun rose from under the cloud. No barb, no gas wire, no gun firing now. But here in this generation that were butchered and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fire slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? And the pipes play the flowers? help but wonder, William McBride, do all those that lie here know why they died? And did they believe when they answered the call? Did they really believe that this war would end? the sorrow, the pain, killing and dying, we're all done in vain. For William McBride, it all happened again, and again, and again, and again, and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the five slowly? Did they sound? the death march as they lowered you down. Did the band play the last Boston chorus? And the pipes play the flowers of the fall. C-A-F-M. The drums slowly, The they played. the fire slowly? Did they sound the death march? as they lowered you down. The band played the last post and chorus. The pipes played the flowers. a great song. It's so much fun to sing it, and um, and the bad thing about it is, you know, it could have been written five minutes ago. Just so. Uh, it's not an old song. Here's another original song. It's one of my favorites. Um, the song is called Korean, and it's uh, it's about this girl Korean, and it's about this guy, and they just um, can't come together. Korean always is further away, but she always leaves traces for him to follow. Take it down south. seni songs. Um, here's one written by some young guys somewhere in uh, somewhere in I think around Milwaukee or so. And uh, I saw the I saw the song on YouTube. I really liked it. Thought it's great for us to cover. And uh, we um, somebody recorded us while we were playing in Hamburg on the street and put it on YouTube. And the guy saw it. And so we got the band's called Parsons Field and uh, they saw it on YouTube, and they wrote us. They said how much they liked our version. So um, that felt quite good. Let's try to live up to that. Yeah. The song is called Anita, You're Loving. You can all snip along. You can snip along. That's true. Da da da da da da da da da da da da CFM Zandvoort 106.9. Je luistert nu eh, ja, naar een stukje muziek in de gebouwde krocht. Zometeen vanaf half tien gaat gewoon See It van start. Tot aan 11 uur met DJ JK en DJ Dion Sydney.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 Ondertussen is er eh, pauze bij het optreden. Maar ja, zie je, het eh, gaat eh, al langzaam een beetje van start. En ik denk dat we zomaar eens eventjes gewoon Justin Bieber gaan draaien. What do you mean? ja... Wie had dat kunnen raden dat ik ooit nog zou zeggen dat ik Justin Bieber zou draaien? En gewoon de original. Dit is, uh, zie je het, zometeen vanaf half tien gaan we echt helemaal los. En ik heb een mooie plaat voor je klaarstaan.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 En ik geloof dat het altijd wel goed zit. Een beetje herrie maken. Je hoort even een plaatje van mij. En dan schakelen we weer over naar de krocht. En dan gaan we gewoon weer keihard door. En Jonas wil ook wat zeggen. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het ook leuk dat je erbij hebt. Mooi, mooi. We gaan even samen met de samen Samir's team. Gaan we even een beetje herrie maken. Samen met Tony Junior. Dit is See to do team eh, van de Firebeats moeten we even toch een eh, sfeerimpressie eh, gaan doen. Dat zal ik doen, maar ik zal wel even de goede telefoon aanzetten. De goede telefoon, ja, ja. Heb je nou van opgehangen? Roy, ben jij er? Ja, hallo. Hoi, wacht even, Zet Roy eens even iets harder, kan dat? Natuurlijk, eh... <laughs> Ja, ja hey Roy. <laughs> ja, je bent er. Hey, hallo. Hallo, zeg het eens. hoe vind jij het op de American route gaan momenteel? Au. Ja, op dit moment gaat het heel erg, uh, ja, heel erg gezellig. We, denk ik rond de 120 man in de zaal zitten. En dat betekent toch weer een, een, eh, groei voor dit eh, ja, mooie concert. Een totaal andere muziek die jullie nu draaien op de radio. <laughs> dat is leuk. Amerikanen is ook een muzieksoort wat echt uh, eh, loopt. En ja, het is heel gezellig hier. De mensen zijn laaiend enthousiast. Uh, ik zelf ook als organisator. Ja, het is gewoon heel leuk om te horen dat mensen deze muziekstijl ja, omarmen. En eh, ja, het eh, is heel erg leuk. En uh, de Hezelbel heeft ook heel aan zin. Zij zit gisteren in Nederland. Ja. ze gaan waarschijnlijk morgen of overmorgen weer naar huis. En ik denk met een goed gevoel. De eerste keer dat ze spelen in Nederland. Maar ze komen uit Duitsland, hè? Ze komen uit Duitsland, ja. Nou, dat is mooi meegenomen. Ja. Maar dit is hun eerste keer hier in Nederland, op in de, in de Grote Krocht? voor Hezelbel is het de eerste keer dat ze in Nederland spelen. Ja. en Americana is nu, uh, Roots Concert is nu vijf eh, keer gehouden hier in de krop. En eh, ik denk dat dit een van de succesvolle edities is. Nou, mooi. Ik hoop dat we nog veel meer mogen volgen. Ja, zeker weten. Ehm, we gaan straks nog naar één nummer van eh, hun luisteren. En dan wordt het een afkondiging op de radio. Welk nummer gaan jullie zo meteen nog spelen op de radio? Van, van, van Alison Krauss en Robert Plant. Gone, gone, gone. Nou, dat komt dus helemaal goed. Michael heeft er nog helemaal zin in. De band gaat zich klaarmaken. we hebben er ook zin in. Oké, helemaal super. CFM ook bedankt voor het live uitzenden. Geen probleem Roy, dat doen we voor je. Ja, ik zou te zien gaat de band zich klaarmaken en jullie horen zo meteen op de radio. Heel erg bedankt. Oké, bedankt. Hoi Roy. Hoi, hoi, hoi. Ondertussen gaan we even kijken of de band al eh, live is. Dat zullen we maar even gaan doen, hè? Want ze naast nou, gingen trouwens klaarstaan, dus... Eh, ik hoop dat het al zover is. Ik, ik hoor ze nog niet. Eh. Hoor jij, hoor jij ze? Hallo? Nee, ik hoor nog niemand. Check. Ik, uh... Nou, zullen wij er nog maar even een, eentje inknallen? Eentje, doen we misschien wel vijf. Kijk, dit is een goeie. Oh, lekker Chesto met Chemicals. Dit is See It. En zometeen schakelen we nog eventjes over naar Gebouwde Krocht. See It in de mix. from uh, Robert Plant and Alison Krauss. It goes like this. why on your say, baby, you better hurry up. Don't wanna be alone. Cause I'll be gone. Gone, gone, gone. says you're alone. And I'm gone. Gone, gone, gone. Really gone. Gone, gone, gone. Cause you done me wrong. Yeah, you done me wrong. You done me wrong. You done me wrong. Bye, bye, bye. You done me wrong. Ik, eh, ik ga voor u niet afkondigen. We blijven nog eh, gezellig luisteren met z'n allen. feest vieren mag ook gedanst worden hoor, als u daar zin in heeft. <laughs> Komt er vast nog wel van vanavond. Ehm, alleen helaas moet ik wel afkondigen voor de luisteraars van uh, eh, ZFM. Voor hen is het hierbij afgelopen, want er gaat een ander programma verder. Helaas. Um, dus de luisteraars van CFM die kunnen nu gaan luisteren naar See It van Jeroen Koper en zijn partner. Maar wij, wij gaan nog even heel fijn verder genieten van Hazelbel. Tot zover een concert in de kroeg. Ja, ja. Wij gaan hier een stapje harder. Een stapje op tien. Met de beats van Micro. Hashtag noise. Misschien heeft u het gehoord op het Amsterdam Dance Event. Want zij waren er ook bij. Ik zeg, zie het. Gaat knallend van start. Dit is Micro. Felix eh, Jean. En eh, ja, Jonas, die ken jij ook vast wel, eh, Felix Jean. Ik ken alles. Ken jij alles? Ja, jij zit ook nog een beetje in de dance. Ik zit in de evenementen. in de evenementen. Jij, je hebt hier ook je eigen programma. Af en toe, af en toe. Maar ik heb mijn eigen evenementenbureau. Ga je tweede Roy van Buringen worden? Ja, maar ik doe het door heel Nederland en Benelux zijn. Dus dat is wat anders. Ah, oké. Okay. Roy komt volgens mij niet verder naar Zandvoort, maar eh, dat heb ik niet gezegd. En wat voor evenementen eh, zien wij jou dan in? Eh, kunnen wij jou verwachten in de jaarbeurs in Utrecht met de leren pakjes? Of zit je in de muziek? nee, voor mij van alles. met een beetje <laughs> geluk hebben we in juni, juli een dance-event van 7.500 man. Hier in Zandvoort? Nee, in halen Amsterdam, meer of Utrecht. Moeten we nog even kijken. Even kijken hoe de vergunningen zitten. Hey, ah, maar... Even kijken wat voor DJ's ik neem, hè? Altijd gezellig. Wij houden ons aanbevolen. Uh, Zie je DJ-team hey, wat ook altijd leuk is, is eh, Let Latin Lovers. Dat ken je natuurlijk ook wel. Want ja, Timo, Tima hoera. Want Latin Lovers bestaat namelijk al wel tien jaar. Het meest vrouwvriendelijke concept eh, van Nederland zal deze mijlpaal in de dance zien uiteraard op grootste wijze vieren. Met de ware 10-year anniversary tour door heel Nederland. Op zaterdag 7 eh, november komt de caravan aan in onze hoofdstad. Let Lovers, zoals, zoals iedereen wel gewend is... ook nog een uitschieter wij hebben in de vorm van een dikke nieuwe locatie. En dat is simpelweg de beste en mooiste club van Amsterdam, Air. Ja, Let Lovers en Air. Het klinkt nu al een keer als een kers op de taart. Het neusje van de zalm, een 1-2'tje uit het boekje. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Met de perfecte setting van de club, een intimiteit in combinatie met een supergaaf lichtplan en een extreem dik geluid gaat Latin Lovers met al haar fans zich wel thuis voelen in deze toplocatie. Latin Lovers is in de regio populairder dan ooit en had afgelopen zomer nog twee zeer succesvolle edities in Bloomingdale. Dat zijn mijn buren toevallig ook. Dat is even tussendoor, maar eh, het is leuk, maar s'avonds wat minder. Ja? Wat, ja, de bekende DJ's zijn altijd te vroeg. Dus? Is het rustig en eh, s'avonds komen van die DJ's die niemand kent, die flut DJ's en dan eh, loopt iedereen weg. Ja, ja, jij kan er niks aan doen. Eh, moeten ze zie het eh, DJ-team eh, maar boeken. Onze enige echte DJ Dion Sydney back-to-back met DJ JK. Dan, dan is je tent gevuld. En hij komt net goed binnenlopen. Dat dacht ik ook. Hallootjes. Ja, de, maar nog even op het nieuwtje door te gaan. Oh eh, bij een verjaardag en een mijlpaal van een 10-year anniversary tour... hoort natuurlijk ook een dikke line-up. Zo komen we op zaterdag 7 november naar Air Amsterdam de top of de top. Zoals de headliners Gregor Salto en Roog. Maar ook de residents eh, Brian Chundro en Santos... Brian Dalton en de motoren achter het concept Chris Rocks en Jasper Clash. De avond zal met veel passie worden gehost door MC Jollycoot... Ja, normale kaarten. Ze kosten 15 euro exclusief fee. En je weet het, ook aan de deur zijn ze gewoon duurder als ze er al nog zijn. Maar voor de dames, er zijn ook lady tickets. Nou, tegenwoordig, eh, als je je om laat bouwen, dan win je al een eh, modelcontest. Dus ik denk, jongens, vul die BH's. <laughs> En je komt ook binnen. Twee dames op één ticket. Dennis, Jij gaat er ook eh, als eh, lady, eh, mail, mail lady erheen? Gewoon het kipfilet in de BH, hupsakee. Jij hebt ervaring hoor ik al. Oké, tot, zo, tot zover onze Dion City. Hij gaat zo meteen nog draaien. Maar ik zeg, nog één plaatje. Nou, misschien nog wel twee. En dat gaat een lekkere worden. Hij staat er helemaal klaar voor. Chocolate Puma, Rubberband Laser. In de Schizophrenics remix. Moet wel het kanaaltje open zitten. <laughs> Al die kanaaltjes, oh ja! Rubber band laser, trembling, waving, wobbling, craving. Here comes trouble with the rubber band laser. Rubber band laser. Rubber band laser, trembling, waving, wobbling, craving.